En als het aan het OMT ligt, wordt daarna de 2G-regel ingevoerd. Verslaggever Lars Geers legt uit wat die inhoudt. Dat je niet meer kunt testen voor een QR-code... maar dat je alleen nog maar gevaccineerden of mensen die het virus hebben gehad... een QR-code kunnen krijgen om bijvoorbeeld de horeca, dan wel het theater... dan wel de bioscopen binnen te kunnen. Dus het is een stevig advies. Het kabinet moet nog naar dat advies kijken. Morgenavond zullen ze de nieuwe maatregelen vertellen in de persconferentie. ProRail geeft toe dat er problemen zijn binnen het bedrijf. De afgelopen tijd vallen regelmatig treinen uit door een tekort aan verkeersleiders. Werknemers vertellen aan het AD dat dat komt door de hoge werkdruk en de verpeste werksfeer. ProRail vraagt oud-verkeersleiders om de komende tijd bij te springen. In het zuiden is het aftellen. Om 11 over 11 begint het carnavalseizoen. In Limburg zijn geen grote feesten na een oproep van de ziekenhuizen. In sommige Brabantse steden gaan ze wel door. Daar moet iedereen een QR-code laten zien. Een bijzondere stunt van een man in Frankrijk. Hij ging op een hoogte van 4016 meter op zijn luchtballon staan. Daarmee verbrak hij zijn eigen record van twee jaar geleden. Deed hij live in een radio-uitzending waar hij ook meteen nog even een jingle voor insprak. Bruno dans la radio. Oh, oh, oh. oh. Zijn vader bestuurde de ballon. De Fransman liet zich bij zijn recordpoging sponsoren. Hoeveel hij heeft opgehaald is nog niet bekend. Het geldt dus voor een onderzoek naar zeldzame ziektes. Het weer, op veel plaatsen is het grijs. Vooral in het noorden kan het soms een beetje regenen. Het zijn, zuidoosten ziet wel wat meer zon. Het wordt vandaag 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is veel vertraging na een ongeluk tussen Zoeterwoude en Hoofddorp. 12 kilometer file, de vertraging is een uur. Er is maar één rijstrook open. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en Knopenburgerveen. Daar is de vertraging bijna een uur. Dan de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en knooppunt Eemnes.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 Love how you're moving your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, more tobacco, when we popping it like dynamite. Well dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. I'm ain't going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all leave. When you keep pressing back, girl up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing, my girl, over and over. we sure fish out from the dance floor to the bedroom, sweet we lock. Give me a little more of the love when I got stop. Brace it up, my girl, the bum fish drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over. Dynamite, oh.